uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. De buurt bij het Lumbrusplein is enige tijd afgezet door de politie voor onderzoek. In onder meer Berlijn, Londen, Washington en Amsterdam zijn aanhangers van de Iraanse oppositie de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi. De demonstranten vinden dat hij moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de oppositie is Raisi als rechter betrokken geweest bij de executie van duizenden politieke gevangenen in Iran. Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International houden hem mede verantwoordelijk voor de executies. Veel mensen hebben gisteren hun testafspraak bij testen voor toegang afgezegd... na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken... maar er zijn uiteindelijk maar 16.000 uitgevoerd. Vrijdag werden er nog meer dan 100.000 testen gedaan omdat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus niet meer mogen... zijn er minder toegangsbewijzen nodig. Koningin Elizabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd... om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in een finale stond en won is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef Johnson. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui.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 Ook in de zomer. CFM. it back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take up this bridge. sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. Go ahead, be gone with it. She's sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Yeah. you you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to Listen.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 you ain't been on my To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba ba.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 Zandvoort. 106.9 I am? Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am. Hold up, every girl likes confidence. But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like that not listening.